12 uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Negen IT-specialisten die voor het kabinet voorstellen voor corona-apps hebben bestudeerd... hebben forse kritiek op de selectieprocedure. De vergadering over de beoordeling verliep rommelig... en apps die expliciet waren afgekeurd zouden toch zijn geselecteerd. Ook zouden er nauwelijks criteria zijn geweest om de voorstellen te beoordelen. Het ministerie zegt dat de overgebleven apps dit weekend kritisch worden doorgelicht... In twee Duitse deelstaten wordt het verplicht om een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer. Het gaat om Sachsen en Mecklenburg-Voorpommeren. In Sachsen wordt een kapje ook in de supermarkt verplicht. Eerder deze week kwam de Duitse regering met een advies om een mondkapje te gebruiken. Het werd niet verplicht gesteld. Het ministerie van Financiën is tegen het voorstel van KLM om de bonus van topman Elbers te verhogen tot 100% van zijn salaris. Het ministerie noemt dat nu onverstandig. Als de aandeelhouders van KLM het voorstel overnemen, gaat het ministerie voorwaarden stellen aan eventuele overheidssteun voor KLM. De luchtvaartmaatschappij is met de Nederlandse en Franse overheid in gesprek over een steunpakket om het bedrijf door de coronacrisis te loodsen. De Koninklijke Horeca Nederland wil dat er extra voorwaarden komen voor de staatssteun aan online platforms zoals Booking.com. Die site maakt aanspraak op de overheidssteun voor bedrijven in nood. Volgens de horeca heeft Booking de afgelopen maanden duizenden hoteleigenaren in de problemen gebracht... door te eisen dat geannuleerde overnachtingen snel worden terugbetaald. Booking zegt dat het om de hulp heeft gevraagd om de medewerkers te beschermen. Het weer vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Het blijft vrijwel overal droog. De temperatuur daalt naar 1 tot 9 graden.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 That's where I intervene, yeah. I just wanna, I just, I just wanna, I just wanna, I just, I just wanna. I just wanna I just Eu feeling so audience into the scene he describes by creating an imaginary picture, picture, picture, picture, picture, picture, picture, picture, picture, picture, picture, picture, picture, picture.